Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet alternatief voor de omstreden zorgwet van minister Schippers. Dat melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Om het probleem van de vrije artsenkeuze op te lossen... zou afgesproken zijn dat de budgetpolis niet doorgaat. In plaats daarvan kunnen mensen korting krijgen op het eigen risico... als ze naar een zorgaanbieder gaan waarmee hun verzekering een contract heeft. In Athene hebben duizenden Grieken gedemonstreerd... tegen de Europese Centrale Bank, de ECB. Ze betuigden steun aan de Griekse regering. De ECB maakte gisteren bekend dat de geldkraan naar Griekenland Griekenland volgende week verder wordt dichtgedraaid. Ook in Thessaloniki in het noorden van Griekenland gingen mensen de straat op. Ze hadden spandoeken bij zich met de leus nee tegen chantage door de ECB. Jordanië heeft met tientallen gevechtsvliegtuigen doelen gebombardeerd van islamitische staat. Het is een wraakactie voor het levend verbranden van een gevangen Jordaanse piloot. Het is niet duidelijk of er doelen in Irak of Syrië zijn aangevallen. Jordanië doet sinds september vorig jaar mee aan de coalitie tegen IS. Tot nu toe zou Jordanië alleen doelen in Syrië hebben bestookt. De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en de SGP willen dat de bouw van een grote moskee in Gouda voorlopig niet doorgaat. Ze willen eerst zeker weten dat de moskee niet wordt betaald door extremistische moslims. In Gouda is veel verzet tegen de komst van de moskee. In de eredivisie heeft Ajax opnieuw verloren. In Amsterdam werd het 1-0 voor AZ. Het enige doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Aaron Johansson. Ajax houdt nu 12 punten achterstand op koploper PSV. Vanavond werd ook Heracles tegen Groningen gespeeld en die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 5 graden. Morgen overdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. Eh, zojuist eh, draaide Diana Kroll in My Life. En eh, Marius, ik heb het album inderdaad gevonden. Wildflower. De Wildflower Tour. Wallflower, zo moet ik het zeggen. Daar staan al die nummers op die jij zojuist door de telefoon ook meldde. California Dreaming, Desperado, Superstar enzovoort. Alleen In My Life ontbreekt op dat album. dus het kan heel goed zijn dat het album nog wel meer nummers bevat maar die op de computer nog niet te vinden zijn. Wel hele mooie nummers, waaronder ook California Dreaming. Nou, eh, Diana Krol, ik ben er een grote fan van. En eh, dankzij Marius, die mij weer op het spoor bracht. Uh, Diana Krol, nou draai ik hem maar eens even voor Lidwien.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 Eh, misschien in dit uur nog wel een nummer, want eh, ja, ik vind, eh, ik vind het zo apart opgenomen en gezongen. Zulke aparte arrangementen en zulke mooie nummers allemaal. Kan niet kapot, zo'n liedje als California Dreaming. Ik hoop dat u met mij heeft weggedroomd bij dit prachtige nummer. En Maries bedankt voor de tip, want het was weer een, een unieke tip. En alle luisteraars in Zandvoort zijn jou ongetwijfeld dankbaar... voor deze mooie gesten. <laughs> ja, en ook nog leuk, even gebeld, helemaal uit Spanje vandaan. Ik voel me helemaal vereerd. Leuk. Ehm, eens even kijken, wat was ik van plan? Oh ja, natuurlijk. Vanmorgen vloog ze nog. Ook zo'n nummer wil ik graag draaien, Robert Long. Vanmorgen vloog ze nog zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes stuk geschoten, dood. morgen. verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nog, zoals een leeuw soms op de wind vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Nee Zijn moeder, is ons lot. Hij kan niet zo. Robert Long wordt trouwens bijgestaan door eh, Martine Bijl, die hoorde u zojuist. En natuurlijk Simone Kleinsma. Vanmorgen vloog ze nog. wat uh, ja, zinloos uit de lucht wordt geschoten. Daar gaat het liedje over. En dat doet me denken aan die mooie natuurfilm... die gisteravond voorbij kwam op de EO-luisteraars. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ze hebben zo'n nieuwe serie... Eh, met unieke fragmenten. En eh, ik heb een voorfragment ook gezien van een kolibrie. Eh, in slow motion gefilmd. En om die kolibrie heen bijen die hem proberen te belagen. En die kolibrie die is zo verschrikkelijk snel. Die, die, slaat, er, die slaat er dan steeds in om zo'n bij of meerdere bijen te ontwijken. En het is wel zo mooi opgenomen. En als je een HD-televisie hebt, dan is het ook vlijmscherp om te zien. Dat is echt genieten. Wat ook geniet is, is het aankomende weekend. Want dan hebben we natuurlijk 25 jaar Zandvoort. Morgenavond begint het om 4 uur. Of in de late middag zeg maar om 4 uur. Met een 25 eh, eh, uur durende live eh, uitzending een marathon-uitzending met allerlei onderdelen. De eerste twee uur Zandvoort rijdt door. Dan hebben we hier het uh, gemeentebestuur van Zandvoort te gast, als het goed is. Uh, dan die uh, ja, volgende 23 uur die nog live worden uitgezonden met een nachtprogramma. Maar nou, u kunt het zo gek niet bedenken of het komt allemaal langs. En zondag, want dat wil ik u even vertellen... dan is hier tussen 10 uur en 2 uur s middags tien uur s ochtends en twee uur s middags... is hier een live uitzending wat het jazzprogramma betreft. Want ook het jazzprogramma dat bestaat 25 jaar. En wat nou zo leuk is, tijdens dat live programma... bent u gewoon welkom hier in de studio... En dan wordt er live muziek gemaakt ook. Dus er wordt natuurlijk eh, muziek gedraaid, jazzmuziek. Eh, maar ook wel een beetje eh, muziek tegen jazz aan, zeg maar. er wordt natuurlijk kennis gemaakt met presentatoren uit het verleden. herinneringen worden opgehaald. Maar wat er ook eh, voorbij gaat komen is dus live muziek. En eh, ik vind het leuk dat mijn zoon Sven ook komt zingen. En ongetwijfeld zal dit liedje ook eh, voorbij komen, maar dan live gezongen.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 Ook gast is Martijn Lutmer, daar ga ik straks ook iets van draaien. Dat is eh, eigenlijk een beetje de gedoodverfde opvolger van Toet Stielemans. Man die prachtig mondorgel speelt en zijn sporen heeft verdiend in Nederland inmiddels. En steeds meer aan de bak begint te komen met allerlei ensembles en artiesten waar hij voor gevraagd wordt eh, om dat te ondersteunen. Hij komt hier eh, ook live in de studio spelen aankomende zondag. Dus eh, dat, dat, eh, belooft allemaal wat te worden. Erik Timmermans natuurlijk, onze grote vriend hier uit Zandvoort... Die, eh, of die uit Haarlem komt, die, maar die hier in Zandvoort in de krocht natuurlijk... van die prachtige concerten organiseert, jazzconcerten met... Eh, tal van prominente, bekende jazzmuzici en artiesten. Ja, fantastisch. Uh, superstar van Diana Krall ga ik draaien. Want uh, ik heb al eerder uh, nummers van haar gedraaid in het programma. Maar volgens Marius, als je een fan van de Carpenters bent... dan mag deze zeker niet ontbreken. Diana Krall, Superstar. door fantastisch nummer. De Carpenters uh, zongen het natuurlijk. Superstar, maar ik vind dit eh, echt geweldig. Maar eerst nogmaals dank namens de luisteraars. En eh, luisteraars, als u nou een verwoed luisteraar bent naar muziek op uw computer... dan heb ik goed nieuws voor u. Want als u afstemt op marmusic.nl... M-A-R, music, aan elkaar geschreven. Music met een C op het eind. .nl, marmusic. Dan kunt u gewoon afluisteren aanklikken en dan eh, heeft u de hele dag zalige muziek. Daar eh, is een meneer uit Spanje helemaal, die staat er helemaal garant voor. Dus mymusic.nl, eh, luister gewoon lekker de hele dag als je achter je computertje zit. En dan kan je genieten van de mooiste muziek, want de man die weet precies wat er... Wat dat betreft, wat er allemaal te koop is in de muzikale wereld. Het is net een encyclopedie wat dat betreft, gek wel eens. Dat eventjes uh, uh, voor Marius, omdat hij ook zijn best doet... Eh, om voor allerlei mensen overal ter wereld... want ja, je kunt tegenwoordig wereldwijd kun je het programma beluisteren natuurlijk. Op de computer dan. En dankzij hem heel veel mensen die genieten van heerlijke muziek. Ik ga verder met een, een nummer van Martijn Lutmer. Dat had ik beloofd de gedoodverfde uh, Toets Luister maar zelf. Van zijn eh, cd Frankly, onlangs verschenen. Nummers geïnspireerd door Frank Sinatra is dit Teach Me Tonight. En ik zei het al, luisteraars, aankomende zondag. Dus uh, s morgens 10 uur begint het allemaal. Een, live-uitzending uh, eh, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van ZFM Zandvoort. En dus ook het 25-jarig bestaan van het jazzprogramma van ZFM. Eh, Martijn Lutmer, hij komt hier live in de studio spelen... evenals een aantal andere artiesten. Ik noem het nu muzikanten. Natuurlijk Ruud Jansen, die de keyboards verzorgt. Erik Timmermans, die gaat de eerste twee uur bas spelen en contrabas. Dan is er natuurlijk de drummer, dat ben ik dan zelf, Charles Duif. Dan is er een eh, hele goede gitarist, Paul Bakker. Die eh, ons komt bijstaan. Eh, Kees van der Laarse Bas na 12 uur. Want die komt iets later. Maar die gaat ook een aantal stukken zingen van Frank Sinatra. Dus dat komt helemaal goed. dan hebben we natuurlijk Martijn Lutner die je zojuist hoorde. we hebben Sven Duif ja, ik moet eigenlijk tegenwoordig Sven Davis zeggen... want hij treedt nu op onder een Engelse <laughs> naam, luisteraars. Ja, ik, eh, ik raak er zelf wel een keer mee in de war. Maar in ieder geval, uh, Sven Davis komt ook, eh, komt ook zingen. En ehm, nou, het wordt een hele gezellige boel vast. Uh, Oud-presentatoren van het programma komen. nou, te veel om op te noemen. U mag gewoon hier vrij binnenstappen in de studio... als u de uitzending wil meemaken of een gedeelte van de uitzending. Uh, eh, ik kan eerst zondag gewoon uitslapen hoor. En dan komt u om een uur wel of binnen of om een uur of twaalf. Mag ook allemaal. Helemaal gezellig. We verwachten een, eh, een lekker eh, druk ochtendje. To Love Somebody. We gaan genieten van Michael Bublé. There's a light Certain kind of light They'll never shine on me I want my life to be Lived with you lived with you There's a way There's a way Everybody say To do each and every little thing if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. to Love Somebody, natuurlijk van de Bee Gees bekend. Dit keer eh, vertolkt door eh, niemand minder dan Michael Bublé. De volgende ga ik draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne Nijssen... die uh, in het Bloemendaalse. En Yvonne, ik heb voor jou een mooi nummer opgezocht van Joni Mitchell. Zal je misschien niet meteen iets zeggen. De titel is van het nummer is Both Sides Now.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 I require. I really don't know life. I really don't know life at all. bestaat het er op de wereld. Joni Mitchell, speciaal voor Yvonne Nijssen was dit. Uh, Both Sides nou ook gezongen door Neil Diamond. Maar Neil Diamond die heeft nog veel meer eh, nummers op zijn repertoire staan. Daar ga ik er zo eentje van draaien. Play Me heet dat. Eh, maar eerst Andrew Gold. Als je je liefje hebt gevonden, dan moet je er nooit meer laten gaan. Never let her slip away. een antwoord tussen app en vloed. Daar luistert u naar. Ik ben er tot 12 uur mensen, dus uh, hou hem aan hè, die radio. I talk to my baby on the telephone long distance. I never would have guessed I could miss someone so bad. Yeah, I really Never Let It Slip Away. Ja, en het nummer wat ik eh, de Boat Sides nou van Joni Mitchell. Net voor mijn vriendin. Eh, dat nummer is natuurlijk eh, ook prachtig vertolkt door Houston. En dat was een zanger die nou, in de 70 jaren, denk ik, zo'n beetje vuurhoren maakte in Nederland. Arubaanse zanger. En ja, die informatie kreeg ik zojuist nog even door van Marius. Marius, bedankt weer. En inderdaad, ik ken die uitvoering van Houston. Dat is ook prachtig. Neil Diamond heeft hem ook gezongen. Maar die gaat ons nou verrassen met Play Neil Diamond. Uh, nou, is het een live versie? Nee, het is geen live versie. Maar wel mooi. She was morning and I was nighttime. I one day woke up beside my bed I softly said Come take me For I've been lonely In need of someone As though I'd done someone wrong somewhere But I don't know where I don't know where come lately You are the sun, I am the moon You are the words, I am the tune Play me Songs she sang to me Songs she brought to me sprang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. upon a road that was fond and narrow, another place, another grace would save me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me are the sun, I am the moon.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 Dankzij Michael Bublé kunt u gewoon even uw hoofd op mijn schouder leggen. Kom op Michael, help ons eens even man. afzwijmelen mensen. Acht minuten voor twaalf, ja. Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Squeeze me oh so tight put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I. Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then. Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too say that love's a game A game you just can't win If there's a way I'll find it someday Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Ja, luisteraars, ik eh, kijk op mijn klokje. Ik moet er weer afscheid nemen. Dat doe ik met een mooie van eh, Barry White. Just the way you are. I never take anything. Dank voor het luisteren allemaal. Only a fool maybe takes... En eh, wat mij betreft, tot morgenmiddag 4 uur... samen met collega's van ZFM Zandvoort... met het begin van de marathon, uitzending 25 uur... dankzij het feit dat ZFM Zandvoort 25 jaar bestaat. Ja, tot morgen.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 Hey there, you always hands have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some someone to talk to I want you just the way you are.